uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Naar darmkanker. Bijna 1 op de 5 mensen tussen 55 en 75 jaar doet mee met het onderzoek... terwijl dat vier jaar geleden nog 1 op de 14 was, meldt het CBS. Het is de bedoeling dat in 2019 iedereen tussen 55 en 75 elke twee jaar wordt uitgenodigd voor het onderzoek van de ontlasting. Als darmkanker snel wordt ontdekt is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Volgens het RIVM kunnen met het onderzoek zo'n 1400 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. De Braziliaanse oud-president Lula heeft een ultimatum laten verlopen om zich te melden bij de politie. Dat betekent dat er een arrestatiebevel tegen hem wordt uitgevaardigd. Lula moet de gevangenis in omdat hij schuldig is bevonden aan corruptie. Hij heeft zich verschanst in een vakbondsgebouw in een voorstad van São Paulo. Aanhangers hebben een menselijk schild gevormd om arrestatie te verhinderen. Zijn advocaten hebben de rechter gevraagd om het arrestatiebevel op te schorten. Lula wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in het najaar in Brazilië. Volgens opiniepeilingen kan hij die winnen. Het dodental van het geweld van de afgelopen dag aan de grens van de Gazastrook is opgelopen tot zeven. De slachtoffers zijn Palestijnen die zich ondanks waarschuwingen van Israël in het grensgebied wagen. Ze protesteren tegen de Israëlische blokkade van de Gaza-strook. Israël zet scherpschutters in. Palestijnen steken autobanden in brand om een rookgordijn op te trekken. Facebook neemt nieuwe stappen om politieke manipulatie tegen te gaan. Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of Instagram moet zijn account laten verifiëren. Iedereen kan dan de identiteit en locatie van de afzender zien. Eerder scherpte Facebook zijn beleid voor politieke advertenties al aan en nu dus ook voor andere politieke boodschappen.